Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vannacht hebben weer mensen op een stoel geslapen in Ter Apel. Asielzoekers moeten vanaf dat aanmeldcentrum doorstromen... naar opvangplekken verderop in ons land. Maar keer op keer gaat dat niet goed. Vannacht sliepen 100 mensen in de wachtruimte en de recreatiezaal op stoelen. Om de drukte in Ter Apel op te vangen zijn door het hele land extra opvangplekken geregeld. Dat is dus niet genoeg. Gemeentes zijn nu aan het kijken of ze opnieuw extra bedden kunnen klaarzetten. De banen liggen voor het oprapen. Er staat een recordaantal van 1,4 miljoen vacatures open. Vooral in de horeca en de transport en logistiek staan ze te springen om nieuwe collega's. Zo zijn meer dan 70.000 plekken voor koks, barpersoneel, bezorgers en keukenhulpen niet ingevuld. Politie in Brabant heeft aan negen mensen een boete uitgedeeld. Zij maakten van achter hun stuurfoto's van een ongeluk. De A59 bij Den Bosch was een auto over de kop gegaan. Ook de politie maakte er foto's van. Een paar zetten ze op Facebook met daarbij de tekst... Deze foto's zijn voor iedereen gratis te zien. Voor negen bestuurders kosten ze ietsje meer. Zij krijgen een boete van 359 euro. En een bizar verhaal uit Amerika. Een vermist jongetje van vier is daar teruggevonden nadat hij twee dagen in de bossen had rondgezworven kind speelde bij een meer en was ineens verdwenen. Riker Webb was reported missing late Friday afternoon from his family yard. But then sometime Sunday morning, Riker was found apparently healthy, although hungry, thirsty and cold. Er werd met drones, helikopters en boot en meer dan 50 reddingswerkers gezocht naar de kleuter. S'nachts was het koud en onweerde het. Toch heeft het jongetje het overleefd en het gaat dus goed met hem. Al had hij het wel koud en had hij honger en dorst. Het weer vanochtend vanuit het zuidwesten regen. In de loop van de middag wordt het droger. Als je in de regen staat is het 15 graden, ervoor en daarna een graad of 18. ZFM, Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is bijna gedaan met de spits in Noord-Holland. Op eh, de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je nog wel vijf minuten vertraging tussen eh, Muiden en naar de West.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 Música Está muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de testeo si no cumple con su empleo. Dile que él no te manda ni que para un. Si él se descuida, yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira, yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey, a las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros Yo quiero comerte, mami, me encantó Y si no tienes su teclado tiene espacio.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 Lugansk is een van de twee regio's in de Donbass in het oosten van Oekraïne. Opnieuw hebben asielzoekers bij het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht doorgebracht op een stoel. 100 mensen moesten slapen in de wachtruimte en de recreatiezaal omdat het centrum overvol is. En in Brazilië is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vermissing van een Britse journalist. Hij was samen met zijn gids in afgelegen gebied in Amazone voor een reportage over geweld tegen de oorspronkelijke bewoners van de Amazone en illegale mijnbouw en houtkap.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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Don't you agree now? It's okay to have one drink it up right, yeah. We can start a party on the sofa. Call your boss and tell him work is over. Just a little warning, we ain't stopping.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 Enough with the frontin', I know you want something classy but sexy without no tongue ring. Step to your girl, let me know it's your world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering, all through the night.